De Duitse economie is vorig jaar bijna net zo sterk gegroeid als het jaar. De groei was 3% tegen 3,7% in 2010. Het succes werd vooral geboekt in het eerste halfjaar. Toen was er een flinke toename in de consumentenbestedingen en in de export naar landen als China en India. Mede daardoor wist Duitsland zijn begrotingstekort vorig jaar terug te brengen van ruim 4% naar 1%. Wel wordt de Duitse economie steeds meer geraakt door de wereldwijde crisis. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er een lichte krimp van de economie. De commissie die corruptie onderzoekt bij de provincie Noord-Holland heeft al meer dan 50 meldingen gekregen van mogelijke misstanden. Daarbij zouden verschillende gedeputeerden zijn betrokken. De commissie is ingesteld naar de corruptieaffaire rond oud-gedeputeerde Ton Hoijmeijers. Het onderzoek richt zich op de handel en wandel van Noord-Hollandse gedeputeerden en statenleden rond onroerend goedtransacties. Er zijn vooral veel meldingen binnengekomen over belangenverstrengelingen in onroerend goedzaken. Europese banken hebben gisteren opnieuw een recordbedrag ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. In totaal werd voor 485 miljard euro op kortlopende rekeningen bij de ECB geparkeerd. 4 miljard euro meer dan het vorige record van een dag eerder. De grote bedragen wijzen op een aanhoudend wantrouwen in de Europese bankensector. Banken zijn kennelijk bang om hun geld tegen een hogere rente aan elkaar uit te lenen. De Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen adviseert vrouwen om borstimplantaten van PIP of M-implants uit voorzorg te laten verwijderen. Ook als er na controle blijkt dat er niets aan de hand is. De inspectie voor de gezondheidszorg onderschrijft het advies van de vereniging. In Nederland gaat het om 1000 tot 1400 vrouwen die PIP-implantaten dragen. Eerder kregen vrouwen in Frankrijk al het advies de implantaten preventief te laten verwijderen omdat ze kunnen scheuren. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 9 tot 10 graden. Morgen regen, veel wind en ook dan ongeveer 9 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer.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 Minister Schippers zei vorige maand...